met het NOS Journaal. Het woord omvolking past op geen enkele manier binnen het hoofdlijnenakkoord... zegt NSC-leider Omtzigt tegen Nieuwsuur. De partijleider gaat ervan uit dat beoogd PVV-minister Faber van Asiel en Migratie... het woord ook niet meer zal gebruiken als ze lid wordt van het nieuwe kabinet. Omtzigt zegt dat hij dit soort uitspraken niet verwacht van ministers in functie. Faber staat bekend als een hardliner op het gebied van asiel en migratie. Zo noemden ze de islam een verwerpelijke ideologie en in 2020 gebruikten ze het woord omvolking, een term uit het nationaal socialisme. Bij de kust van Goree-Overflaké is het lichaam gevonden van de surfer die werd vermist. Sinds het einde van de middag werd er naar de man van 50 gezocht. Zijn surfuitrusting werd gevonden bij het Gevelingenmeer in Zeeland... maar de man was zelf nergens meer te bekennen. Ook was hij niet bij zijn auto. Met meerdere reddingsboten en helikopters is er naar de man gezocht. Journalist Jeroen van Bergijk heeft de Brusselprijs gewonnen. Dat werd zojuist bekendgemaakt in het NOS-programma Met het oog op morgen. De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan het beste journalistieke boek. Van Bergijk schreef Undercover aan het werk... over de schaduwkant van de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarvoor werkte hij undercover bij grote bedrijven als Weekamp, Bol.com en Uber. De deelnemers aan de Nacht van de Vluchteling hebben een recordbedrag ingezameld. Ze brachten ruim 1,6 miljoen euro bij elkaar... De opbrengst gaat naar noodhulp over de hele wereld. Vannacht lopen ruim 7000 deelnemers de 10 en 20 kilometer vanuit Tilburg, Rotterdam, Haarlem, Amersfoort en Nijmegen. En de mensen die 40 kilometer lopen beginnen ze ongeveer nu. Ze zijn tot morgenochtend onderweg. En het weer verspreidt over het land enkele felle buien, soms ook met onweer. Vooral aan de kust en rond het IJsselmeer staat een krachtige zuidwestenwind. Vannacht minder regen, het koelt af naar 12 graden. Morgen opnieuw kans op buien en kans op onweer.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 por ti, por mí. La Rosalía. ¿Quién lo diría? ¿Eh? Que ¿Qué tal la quina hasta son sonaría? ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la quina hasta son sonaría? Por ti, ¿quién lo diría? ¿Qué tal la quina hasta son sonaría?